Met name de PVV en het Kamerlid Verdonk vragen zich af of er wel een probleem is... En naar aanleiding van de affaire waarbij uit uitgelekte e-mails zou blijken dat wetenschappers met cijfers rommelen, wil ook de VVD nieuw onafhankelijk onderzoek. Maar Kramer voelt daar niets voor. Volgens haar is er helemaal niet gefraudeerd met mails. En als zoveel wetenschappers dezelfde conclusies trekken, dan is dat mijn basis voor politiek handelen, zei Kramer in de Tweede Kamer. De minister houdt vast aan de cijfers van het IPPC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Kramer vertrekt zaterdag naar de klimaattop in Kopenhagen. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar Arnon Grunberg. Hij krijgt de prijs van de Jan Kampert Stichting voor zijn hele oeuvre. Volgens de jury is het indrukwekkend hoe Grunberg de zwarte kant van de mensheid schildert. Soms ironisch, soms ernstig, maar altijd in zijn eigen stijl. Aan de Constantijn Huygensprijs, die in maart in Den Haag wordt uitgereikt, is een bedrag verbonden van 10.000 euro. In Egypte is een eindredacteur van het trosprogramma Vermist gegijzeld en met de dood bedreigd. Hij zocht contact met een vader die negen jaar geleden twee kinderen naar Egypte had ontvoerd. Bij de flat van de man werd de eindredacteur naar binnen gesleurd. Hij werd daar vier uur lang bedreigd en uiteindelijk door de politie gearresteerd... op beschuldiging van poging tot ontvoering en spionage. Na urenlange ondervraging kwam hij weer vrij. In Haarlem is een automobilist onwel geworden en door de pui van een blokker gereden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. Er waren nog veel mensen in de winkel omdat het koopavond was. Die kwamen met de schrik vrij. Het blokkerfiliaal is door het ongeluk zwaar beschadigd. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen of motregen, minima vannacht een graad of 6. Morgen en in het weekend blijft het bewolkt en valt soms wat regen. Maxima morgen tussen 7 en 10 graden. Dit was het... uit je hoort. ZFM Zandvoort. Tussen you ritme van de herfst. time because she's mine. feel it's time.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 You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Yeah. such a perfect day. You just keep.